Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Raad voor de Kinderbescherming is er de eerste vier maanden van dit jaar... niet in geslaagd de wachtlijst in te korten. Eind april waren er bijna 2800 kinderen... die langer dan 10 dagen op een onderzoek bij de kinderbescherming moesten wachten. Het streven is om dat in 2020 terug te brengen tot maximaal 750 kinderen. Vier passagiers van Transavia hebben een geldboete gekregen omdat ze zich misdroegen. Ze veroorzaakten tijdens een vlucht van Dubai naar Amsterdam zoveel overlast dat er een tussenlanding gemaakt moest worden. Volgens getuigen hebben ze bemanningsleden en andere passagiers bedreigd. Een meisje in Winschoten heeft volgens haar familie zelfmoord gepleegd... omdat ze de zelfmoordpreventielijn niet wist te bereiken. Ze dacht ten onrechte dat het nummer 113 is, maar het is 0900 0113. De organisatie begrijpt dat het verwarrend is... en hoopt dat de politiek toestemming geeft... om het telefoonnummer 113 vrij te geven voor de preventielijn. Bij een aardbeving in het Pakistaanse gedeelte van Kashmir... zijn meerdere doden en minstens 50 gewonden gevallen. De beving had een kracht van 5,8. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is. In 2005 kwamen door een aardbeving in hetzelfde gebied... duizenden mensen om het leven. Oud-proftennisser Mark Koevermans wordt bij Feyenoord naast commercieel directeur ook tijdelijk algemeen directeur. Feyenoord moest van de KVB uiterlijk 60 dagen na het vertrek van de vorige directeur een opvolger aanwijzen. Een definitieve opvolger wordt nog gezocht. Ook zoekt Feyenoord een technisch directeur. En de Amsterdamse ja-ja-sticker voor op brievenbussen mag blijven zitten. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Door de invoering krijgen alle huishoudens in Amsterdam alleen reclamedrukwerk... als ze een sticker op hun brievenbus plakken. Geen sticker betekent geen folders meer. Huishoudens zonder sticker zouden zo'n 33 kilo papier per jaar besparen. En dan het weer. Een regengebied trekt vanuit het zuidwesten over ons land. Het is 17 tot 21 graden. Vanavond opklaringen. Morgen wisselend bewolkt en vooral in het zuiden van het land... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 125 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten vertraging heb je op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen 20 minuten. Ruim een kwartier voor de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Schiphol en Knopend Burgerveen... Een half uur extra voor de A7 Zaandam richting Hoorn... tussen knooppunt Zaandam en afrit Averhoorn. Daar was een ongeluk, de rijstroken zijn weer open. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen knooppunt Badhoefdorp en Velzen zo'n 10 minuten...